Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De ontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente als burgerluchthaven is een stap dichterbij gekomen. In de Provinciale Staten van Overijssel stemde meerderheid in met de voorwaarden voor aanbesteding. Voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan, moet eerst het onderzoek van de Europese Commissie naar ongeoorloofde staatssteun worden afgewacht. Provincie en gemeente investeren ruim 16 miljoen in de nieuwe luchthaven. Verwacht wordt dat de Europese Commissie dat zal goedkeuren. Vliegveld Twente werd in 2003 gesloten. Sindsdien is gewerkt aan een doorstart als burgerluchthaven. In 2017 zou het eerste vliegtuig van de nieuwe luchthaven moeten vertrekken. De Senegalese zanger Youssou N'Dour is in zijn land benoemd tot minister. N'Dour is in Nederland vooral bekend van zijn hit Seven Seconds met Nene Cherry. Hij wilde aanvankelijk meedoen aan de presidentsverkiezingen in Senegal... maar volgens het constitutionele hof was het onduidelijk of de verzamelde handtekeningen echt waren. Bij de verkiezingen, ruim een week geleden, werd Macky Sall als opvolger van president Wad gekozen. Zanger Youssou Ndour wordt in zijn kabinet de minister van Cultuur en Toerisme. Vijf Amerikaanse politiemannen hebben celstraffen tot 65 jaar gekregen... voor het doodschieten van ongewapende burgers. De schietpartij was in september 2005, kort nadat de orkaan Katrina New Orleans had getroffen. In de stad was het een chaos en overal werd geplunderd. Vier agenten openden het vuur op zes burgers op een brug... die daar liepen op zoek naar voedsel. Twee van hen werden doodgeschoten, de andere vier raakten gewond. Een vijfde agent is veroordeeld omdat hij had meegewerkt... om de zaak in de doofpot te stoppen. Real Madrid en Chelsea hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Real Madrid won thuis met 5-2 van Apoel Nicosia. Chelsea versloeg thuis Benfica met 2-1. Het weer, veel bewolking, maar in het noorden klaart het langzaam op. Minima vannacht tussen 0 en 3 graden. Overdag is het droog, dan breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dan wordt het 7 tot 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar moet het verkeer rekening houden met een omleiding. Bij knooppunt Empel is door een technisch onderzoek een omleiding ingesteld. Het verkeer richting Maastricht-Eindhoven moet Nijmegen volgen, de A59 of A50. Dan de A27, Gorkum richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Rijnsweert de verbindingsweg dicht. En ook, dat geldt hetzelfde voor de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij knooppunt Rijnsweert is de verbindingsweg afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. sama xol dal diine yow li nekk si yow moo ne si man li ne si di for the sword and the stone, bad to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when child. ik onze minister van Cultuur Halbe Zelstra nog niet zingen... met eh, <laughs> een Anouk aan zijn zijde. Ja, zoiets kan je je bijvoorbeeld voorstellen. Nee, nee, nee, dat zit er niet in. Maar zoals je zojuist hebt gehoord bij Dorold Megens in het nieuws... Uh, eh, Justin Doerdi is minister geworden, minister van Cultuur in eh, Senegal. En ik hoop dat hij er een succesvolle portefeuille van zal maken. Goedenacht allemaal, welkom bij de Nachtring Dan, is het muziekprogramma van Radio 1... met hierin ook weer een aantal eigen opnamen. enige opname die we eh, onder andere hebben dit uur eh, van speakers met Koppen. Je kan alvast in cabaretfragment horen en meer cabaretfragmenten uit Sprekers met Koppen hebben we tussen vier en vijf. En verder zijn er een aantal opnamen uit het eh, programma van Giel. Zoals bijvoorbeeld dit wat ik je nu laat horen. Dit is alweer van een tijdje geleden. 28 januari jongsleden, toen werd dit opgenomen. Toen was ze daar te gast.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 Told my started the moment this understood. And I told you to be patient, I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be zoals het rast was ettelijke maanden geleden... in het ochtendprogramma van Giel en ze zong Skinny Love. Sometime when it always seemed to be just us and them Wall pink, boys that wore blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more, cause we think it's getting are friend. And if you're tall and handsome. between the sexes and there'll be no peace. Joe Jackson. Dit maakte hij in 1982. Toen maakte de man de LP Night and Day... waarop dit zeer fraaie Real Man staat. Joe Jackson, vorig jaar was hij nog voor een eh, paar optredens in eh, Nederland. Een akoestische set was dat... waarbij hij in zijn eentje met piano op de bühne stond. Maar de man heeft inmiddels een nieuw album gemaakt. Een album onder de titel The Duke. En op The Duke speelt hij eigen interpretaties uit het repertoire van Duke Ellington. Zoals ze zelf zegt, ik zal eh, niet de liedjes en de composities van Duke Ellington klakkeloos naspelen... maar ik zal er mijn eigen uh, interpretatie aangeven. En wellicht staat dit er dan ook op. Een van de bekendste songs van Duke Ellington. Dit komt uit 1941. een van de bekendste nummers van Duke Ellington. Je hoorde Take the A-Train en zoals ik al zei... 26 juni aanstaande dan komt er een nieuw album uit van Joe Jackson... onder de titel The Duke. Met erop het repertoire van Duke Ellington. 26 maart jongsleden mocht hij heel even dit zingen in De Wereld Door. En die ochtend eerder mocht hij dit al uitgebreid zingen bij Giel. En die versie die laat ik je horen.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 Well, could you make it rain if you understand? We visited your stone day after Christmas. We had to wipe the snow off to clearly see. And as she laid her head down on my shoulder, I saw all I know about you is her grief. So, Mary, Mary, Mary, let me ask you for your daughter's hand to marry, marry, marry me? Well, could you make it rain if you understand? Let me ask you for your daughter's hand to marry, marry, marry me. Or could you make it rain if you understand? Or could you make it rain if you understand? Or could you make it rain? gitaar. En deze opname die werd 26 maart in de vroege ochtend gemaakt... bij het ochtendprogramma van Giel. Je hoorde Bertolf met een nieuwe single onder de titel Mary. Een liedje dat gaat over eh, de schoonmoeder die hij nooit heeft gekend. Want ze leeft niet meer. Het is bijna twee weken geleden, toen stond Paul McCartney in Ahoy. Maar degenen die eh, afgelopen weekend in Londen waren, de Royal Albert Hall... die werden wel heel erg op hun wenken bediend. Want op een gegeven moment toen verschenen daar eh, drie generatiegenoten extra op het podium naast Paul McCartney. Ronnie Wood, Paul Weller en Roger Daltrey. En tezamen gingen ze tekeer in. Get Back. is dan een hele povere versie, dit eh, Get Back van de Beatles. Uh, eind jaren 60, je hoorde Paul McCartney in de hoofdrol bij de Beatles. Maar zoals ik al zei, eh, afgelopen vrijdag was het of zaterdag in ieder geval... je kan het filmpje terugvinden op YouTube. En dat moet je inderdaad maar eens gaan opzoeken. Hij speelde dit afgelopen weekend, dit Get Back... samen met Ronnie Wood van de Rolling Stones, Paul Weller en Roger Daltrey... bij het concert dat McCartney gaf in Engeland. Get Back... En dat was een feestelijke en langdurige uitvoering. En nu we het over de Beatles hebben, zijn zoon James McCartney... die gaf eh, heel recentelijk een eh, interview aan de BBC. Ja, en daar opperde die een idee. En dat is dan weer breed uitgemeten in de media. Dus ik zal het je ook niet eh, onthouden. James, de zoon van Paul, die zou wel een nieuwe groep willen beginnen... onder de titel onder de naam The Beatles, The Next Generation. En wie zouden daar dan in zitten? Dan zou daarin zitten Sean Lennon, dat is eh, de zoon van John en Yoko. Danny Harrison, de zoon van George. En Zack Starkey, Ringo's zoon, uh, eh, Zack die ook uh, drumt. Nou, The Beatles, The Next Generation, Sean Lennon en Danny Harrison... die voelen er wel wat voor... Maar de zoon van Ringo die heeft zo nog zijn twijfels. Dus of het er ooit voor komt, <laughs> daar moeten de jonge mannen het eerst nog over eens worden. En dan moeten nog alle plannen uitgewerkt worden. Dus mocht het zover komen... nou, dan zitten we onderhand weer in 2013, denk ik zo. Dat is de Beatles hier bij de Nacht in Anders. En dit zijn de Supremes, Diana Ross. Een hele bijzondere opname van Come See About Me. see na een half minuut, dan heb je het door. <laughs> Welke taal ze precies zingt, De eh, Diana en de Supremes. Come see about me, dat werd eh, Johnny und Joe in het Duits. Ja, ze hebben destijds eh, meerdere liedjes in het Duits opgenomen. Dat was ja, in de jaren zestig ook een beetje te trendy inderdaad. Zelfs de Beatles hebben nog eens een keer iets in het Duits opgenomen. She loves you, sie liebt dich. En eh, Cliff Richard heeft ook een hoop dingen in het Duits opgenomen. Adamo ook. Nou, de Supremes hebben ook eh, een aantal songs in het Duits opgenomen. Baby, baby, Woest is unsere Liebe? Bijvoorbeeld, dat was oorspronkelijk Where Did Our Love Go? En dit Come See About Me, dat werd dan Johnny und Joe. De Scene die hebben een nieuw album gemaakt, Code. En ze zullen ongetwijfeld een aantal songs van dat album gaan zingen... aanstaande zaterdag tussen 12 en 2. Want dan zijn ze de muzikale gast in Spekers met Koppen. Niets voelt ooit als ooit eeuwig duurt. En is elke mens geen slapen. dat je kan vinden op Code. En Code, dat is het nieuwe album van de Scene. Zoals ik zei, ze zijn eh, aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 te beluisteren op Radio 2. De muzikale gast in Spekers met Koppen. En deze jongens zijn ook al 50 jaar bij elkaar die je nu gaat horen. Net als de Rolling Stones. Ja, daar komt een nieuwe album van hen uit. 11 mei, dan verschijnt dit een ass. De Golden Earring dan met nieuw materiaal. the sooner de liedjes dan. Een keer doet George Kooijmans dat. En in dit geval kon je luisteren naar de stem van George Kooijmans. 1979, toen hadden de Golden Earring een hit met Weekend Love. En zoals ik zei, eh, de Golden Earring die komen 11 mei met een nieuw album Tits and Ass. En dat album dat zal uitgebreid gepresenteerd worden. En dat gaat dan uitgebreid gebeuren in een speciale presentatie... die in Paradise zal plaatsvinden. In samenwerking met Radio 2 op donderdag 10 mei. Goldenering dus. Bahama's. Hij is al een tijdje, want het gaat om een hij. Eh, deze Bahama's. Eh, en Canada is al een tijdje populair. Heeft zelfs een tweede album gemaakt onder de titel Bar Shorts. En daar staat dit op, Got Me Thinking. Bahama's. En dit was afgelopen avond in het paard in Den Haag. Pick up a penny on the patio and it's Yeah, love today, you suck another lollipop, make that awful sound. But that's okay, cause I can't get mad with the perfect pearl like you. My baby blue, you're a cracker, yeah, you're dappy and you're clever, cause you know a lot too. Oh yeah, you do. If you want to leave this place now, then I'm gonna leave here too. Cause if I had two lives, I'd grace you. Yeah, I'd give them both to you. We could go for a to it. Smiling. afgelopen avond traden ze op in Den Haag in het paard van Troja. En ze waren niet alleen in Nederland te gast, want ze hadden al optredens op eh, Lowlands en London Calling. En je zal ze ook binnenkort tegenkomen op, Low, op Lowlands, <laughs> op Pinkpop. 26 mei zullen ze daar optreden. Will and the People, en je hoort hier met Shame. Zo dadelijk een cabaretfragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag maar eerst iets oud uit 1974. Stevie Wonder die het produceerde, je hoort Sawita Wright. Huis afgebroken. De val van het kabinet dreigde. Donderdag werden de onderhandelingen hervat en prompt bleek er een akkoord in zicht. Volgens sommigen niks aan strategie en politiek toneelspel... bedacht door handige spindokters en campagneadviseurs. Hij praat hierover met Michel van Loon. Eh, u bent zelf benoemd spindokter, marketeer en extern branding en campaigning guru. Zeg ik dat goed? Nee, het is Mitchell van Loon. Goed, neem me niet kwalijk. Ehm, wat er zich bij de onderhandeling heeft afspeeld, herkent u daar een bewuste politieke strategie in? Ja, eh, dat noemen wij in de wereld van campaigning, spinning reverse, negative branding, backwards branding. Dat is een hele mond vol. Dat zei mijn vrouw vannacht ook. Sorry? Oh, oké. Eh, mag alleen u hier de grapjes maken? Oké, ga door. U had het over de dreigende kabinetscrisis van afgelopen week. Ja, een duidelijk geval. Eh, spinning reverse negative backwards branding. Heel simpel. Je brengt in het nieuws dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Even later breng je naar buiten dat dat toch niet zo is. Nou, iedereen is blij en opgelucht en houdt er een positief gevoel aan over. En dat terwijl eigenlijk helemaal niets aan de hand was. En, en dit is een, een trend volgens u? Absoluut. Kijk naar Drunen. Deze week groot in het nieuws. Geen massagraf in de Drunense duinen. En, en volgens u? Ja, briljant stukje spinning reverse negative backwards branding. En welke grote organisatie zit daar dan achter volgens u? Ja, wat denkt u? Ik weet het niet. Nou ja, de gemeente Drunen natuurlijk. Stel, je bent de gemeente Drunen. Ik stel het me even voor. Ik, ik vind het een geil gedachte-experiment. Ja, ja, ja, ja, ja, erg leuk, erg leuk. Nee, maar stel, je bent als gemeente afhankelijk van toerisme. Ja, ja, Dat is een van je belangrijkste pijlers. En het gaat niet lekker. Nee, nee, nee. Het land van ooit gaat dicht. Eh, je horeca raakt in het slop. Mensen weten zelfs je beroemde duinen niet meer te vinden. Wat doe je dan? Zeg het maar. Nou ja, een persbericht. Je verzint een massa een in de Drunense duinen, ja. Nou, dat laat je een beetje sudderen. En dan een paar dagen later, bam, breng naar buiten. Groot. Nee, toch geen massagraf in de Drunense Duinen. Nou, wat gebeurt er in de kopjes van die mensen? Die horen geen massagraf in de Drunense Duinen. Nou, dat is positief. Wat een fijne plek is dat toch, die Drunense Duinen. Niks, geen nare dingen of massagraven. Laten we daar weer eens een middagje gaan fietsen. Nou, horeca trekt weer aan. Land van Ooit opent zijn deuren. Mark my words, meneer Jansen. Over een paar weken moeten de snelwegen naar Drunen worden verbreed. En zitten die terrassen daar weer bomvol met universiteiten unisex trainingspakken. Geniaal. Is dit niet een klein beetje ver gezocht? Meneer Jansen, noemt u mij nou eens wat nare dingen uit het nieuws van de afgelopen week? Nou, uh, Barbie uit OO Gerzo krijgt een kindje. Eh, Dries Roelvink heeft een idee voor een eigen tv-programma. En Bram Moscovic heeft een boek geschreven. Ja, allemaal spinning reverse negative backwards branding. Dus ik hoef me nergens zorgen over te maken. En ik kan u er ook verder mee helpen, meneer Jansen. U maakt toch toneelstukjes? Nou, ik, ik, ik maak theaterprogramma's. Oh, oh, nou, tut, tut, whatever. Theaterprogramma's. Oké, nou, die zalen moeten vol. Ja, we pakken het als volgt aan. We brengen een persbericht naar buiten dat Dolf Jans in zijn kelder 26 illegale Chinezen heeft zitten... die voor een schandalig hongerloontje onder erbarmelijke omstandigheden zijn cabaretteksten zitten te schrijven. Ja? En daarna zeggen we dat het niet zo is. Bam! Bam! Bam! Ja. spinning reverse negative backwards branding effect. Precies. Heb je het al gehoord? Dolf Jans heeft toch geen 26 illegale Chinezen in zijn kelder... die onder erbarmelijke omstandigheden zijn cabaretteksten zitten te schrijven. Wat een toffe peer is dat toch, die Dolf Jansen. Daar moeten we snel weer eens een keer naartoe gaan. Ja, en wat doen we nou met die 26 illegale Chinezen? Ja, eh, maak u zich geen zorgen, daar heb ik wel een plan voor. Wat dan? Die zetten we in de kelder van het katshuis om de tweets van Geert Wilders te schrijven. Dank u wel. hele bijzondere positie hebben gekregen. Ze, ze, ze zijn <laughs> samen een soort van hoogleraar geworden op een eh, universiteit in Amerika. De Berkeley College of Music, zo heet die universiteit daar. Nou, en dat hebben ze niet alleen gedaan. Er zijn ook nog eh, andere artiesten die uitgenodigd zijn of eh, benoemd zijn voor zo'n hoge positie. Dat zijn Alison Krauss, de countryzangeres... En Milato Attake, en dat is een jazzmuzikant, vooral bekend vanwege de jazz uit Ethiopië. Die drie dus. Die mogen gaan eh, onderwijzen op het Berkeley College of Music in Boston. Dat waren het laatste nieuws. En tot die tijd hoor je uit België Netsky. En give and take.